uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op een brug in Zaandam zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat om een 77-jarige man en een 78-jarige vrouw uit Zaandam. Volgens ooggetuigen is de brug plotseling opengegaan... maar de politie kan dat nog niet bevestigen. De man viel in het water, de vrouw lag op het wegdek. Drie omstanders hebben de man uit het water gehaald, gereanimeerd... en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht met een verwonding aan haar arm. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak... en doet onderzoek bij de Prins Bernhardbrug over de Zaan. Een aantal dure geneesmiddelen kan een stuk goedkoper op de markt verschijnen. Dat zegt de stichting Pharma ter Verantwoording... een actiegroep die de hoge prijzen van geneesmiddelen aan de kaak stelt. De actiegroep reageert op een uitspraak van de Inspectie Gezondheidszorg. De inspectie heeft geoordeeld dat het Amsterdam UMC... een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte... goedkoper mag maken dan de fabrikant nu doet. Volgens de stichting zijn er zeker vijf medicijnen... die op grond van deze uitspraak ook veel goedkoper gemaakt kunnen worden. De Amsterdamse politie heeft een jongen van 16 aangehouden... die thuis gestolen kunst uit de oudheid had liggen. Ter waarde van zeker 150.000 euro. Volgens de politie nam de jongen tijdens bezoekjes aan musea verschillende stukken mee naar huis. De zaak kwam aan het licht toen de jongeman een afbeelding van een van de gestolen beeldjes liet zien aan een kunstverzamelaar. En dan voetbal. In eigen huis is PSV er in de Champions League niet in geslaagd om Barcelona van zich af te slaan. PSV verloor met 2-1 van de Catalanen. Messi en Piqué scoorden voor Barcelona. PSV kreeg genoeg kansen en aanvoerder Luc de Jong wist de stand nog op 2-1 te brengen, maar het was niet genoeg. In dezelfde groep eindigde Tottenham Hotspur Liverpool in 1-0. PSV is laatste geworden in de groep en daarmee uitgeschakeld in de Champions League. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt en het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook morgen is het nog bewolkt en valt er wat regen.